Zo'n 50.000 demonstranten die willen dat Gaddafi aftreedt zijn naar Tripoli gelopen. Maar toen ze de stad wilden binnengaan openden de militairen het vuur. Het is onduidelijk wat er precies allemaal gebeurt, want er zijn bijna geen buitenlandse journalisten in de Libische hoofdstad. Maar ooggetuigen hebben tegenover het Amerikaanse persbureau AP verklaard dat Gaddafi-aanhangers vanuit gebouwen op de demonstranten schieten en dat er al verscheidene doden zijn gevallen. Alle banktegoeden in de Verenigde Staten van Gaddafi en zijn familie zijn geblokkeerd. De Amerikaanse regering maakt met deze maatregel duidelijk dat ze nadrukkelijk partij kiest in het Libische conflict. President Obama heeft het bevel om de tegoeden te bevriezen zelf getekend. Staatssecretaris Bleker van Natuurbeheer noemt het onbegrijpelijk dat oud-VVD-minister Winsemius een oproep heeft gedaan om aanstaande woensdag op een oppositiepartij te stemmen. Winsemius uitte gisteren in NRC Handelsblad scherpe kritiek op het natuurbeleid van het kabinet, dat volgens hem tot 130.000 hectare minder natuur leidt. Als je om natuur geeft, dan stem je niet op CDA, PVV of VVD, zei Winsemius. Staatssecretaris Bleker vindt de kritiek onterecht en het stemadvies onbegrijpelijk. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat het natuurbeleid maar een klein onderdeel is van het kabinetsbeleid. Bovendien vindt hij dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Ik zou zelf nooit mijn roots verlogenen, zei Bleker. Bijna 70% van de kiezers in Ierland heeft gisteren zijn stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Waarschijnlijk zal oppositiepartij Fine Gael nu de grootste partij in Ierland worden. Regeringspartij Fianna Fáil houdt rekening met fors verlies. Veel, partijen hebben de Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd omdat zij Fianna Fáil verantwoordelijk houden voor de economische problemen in Ierland.